11 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi stopt ermee. Kroongetuige Nabil B. wil niet meer meewerken, is net bekend geworden. Hij zat zelf ook in de criminele groep van Taghi... maar besloot te gaan getuigen in ruil voor een lagere straf. Waarom hij zich nu terugtrekt is onbekend. Er was al wel een tijd gedoe over de beveiliging van Nabil B. Die moest volgens zijn advocaten veel beter... Het is ook onduidelijk wat het voor het proces betekent. De verklaringen van de kroongetuigen zijn daarin heel belangrijk. Er wordt weer gepraat in Den Haag bij informateur Mariette Hamer. Die bekijkt hoe er een nieuw kabinet te vormen is. Ze praat vandaag voor het eerst met zeven partijen tegelijk, zegt verslaggever Wilco Bam. VVD en D66, Rutte en Kaag dus. Maar ook het eh, CDA schuift aan, de drie linkse partijen, SP, PvdA en GroenLinks. En tenslotte ook eh, de ChristenUnie. De Vuelta begint volgend jaar alsnog in Nederland. De wielerronde zou eigenlijk vorig jaar al starten in Utrecht... maar dat ging niet door vanwege corona. Er zijn ook nog etappes van de Ronde van Spanje door Den Bosch en Breda. Grote kans dat je deze zomer op Lowlands minder nieuwe bandjes uit Groot-Brittannië ontdekt. De ene na de andere groep zegt af, merken boekers... Want ze horen nu dat de quarantaineregels streng zijn. Dat men bij terugkomst in Engeland tien dagen in quarantaine moet. Dus dat betekent gewoon eh, derging van inkomsten dat je je eh, niet kunt toeren in je eigen land. Kleine Britse beentjes kunnen zich dat niet veroorloven en zij komen dus niet naar Nederland. Dus zien we deze zomer waarschijnlijk veel artiesten van eigen bodem. In België, eh, ja, daar zie je dit dus gebeuren. Dat, eh, dat er een volledige, zelfs sommige festivals een volledige Belgische line-up is. Omdat er buitenlandse bands niet komen. Veel grote buitenlandse bands hadden hun tour sowieso al gecanceld. Het weer af en toe een bui. Vanmiddag wordt het steeds natter. Na morgen kruipt de temperaturen omhoog. En zondag kan het dan 21 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.